1 uur. Door Albegens met het NOS-journaal. Door de coronacrisis is het aantal vacatures eind maart met 21% gedaald ten opzichte van eind december. Volgens het CBS waren er eind maart 226.000 vacatures, ruim 60.000 minder dan eind vorig jaar. Het aantal vacatures nam voor het eerst in zeven jaar af en niet eerder was de daling zo groot. Ook het ondernemersvertrouwen is fors gedaald. Het is de snelste daling ooit en het ligt lager dan tijdens het dieptepunt van de financiële crisis. Veel ondernemers zijn somber en vrezen dat ze in het tweede kwartaal mensen moeten ontslaan. Verder daalde in het eerste kwartaal het aantal werklozen en kwamen er banen bij. Maar die cijfers zeggen volgens het CBS weinig omdat het gemiddelde zijn... en de economie in de eerste twee maanden nog goed draaide. De toestand op de arbeidsmarkt is een stuk slechter dan de officiële cijfers laten zien, zegt het Centraal Planbureau. Begin maart werkten mensen gemiddeld nog bijna 33 uur per week. Eind april nog maar 28,5 uur, een afname van 13 procent. Het CPB noemt dat een historische daling. Maar in de officiële werkloosheidscijfers is nog weinig veranderd. Mensen melden zich niet als werkzoekende omdat ze nog steeds inkomen krijgen. Wereldwijd zijn voor zover bekend meer dan 300.000 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Blijkt uit een telling van de Amerikaanse Johns Hopkins University. De meeste coronadoden komen uit de Verenigde Staten. In Europa is het Verenigd Koninkrijk het zwaarst getroffen met bijna 34.000 doden. De politie zoekt al een week naar een tbs'er van 43 die vrijdag niet terugkeerde in Assen na zijn onbegeleid verlof. De man kreeg in 2002 tbs vanwege een verkrachting en wist al twee keer eerder te ontsnappen. Volgens het Openbaar Ministerie zat de man in het laatste deel van zijn behandeling. Het weer vannacht koelt het flink af. In het binnenland tot iets onder het vriespunt.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 She say go to the toilet. I say you now understand. I wanna do piss my plate. She say you better no piss on the plate. You son of a bitch. I don't even know the lady and she calling me a son of a bitch. Son of a bitch. I don't need this. to eat at a bigger restaurant. The waitress brings me a spoon and a knife, but no fork. I tell her I want the fork. She telling me everyone you wanna fuck. I tell her you no understand, I wanna fuck on the table. She say you better not fuck on the table, you son of a bitch. I don't even know the lady and she calling me a son of a bitch, a son of a bitch. I don't need this. and there is no sheets on the bed. Call the manager and tell him I want a sheet. He tell me to go to the toilet. I say you don't understand. I want a sheet on my bed. He say you better not sheet on my bed, you son of a bitch. I go to the checkout and the man at the desk say peace on you. I say peace on you too, you son of a bitch.